8 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond zo'n 20 tips gekregen... over de persoon die vorige week een afgehakt hoofd... voor een waterpijpcafé in Amsterdam neerzette. In Opsporing Verzocht werden gisteravond beelden getoond... van de persoon die het hoofd in een plastic zak bij zich had. De politie wil vooral graag weten wie dat is... maar is ook benieuwd naar het verhaal van mensen... die woensdagochtend rond kwart voor vijf langs het waterpijpcafé reden. Ze hebben mogelijk iets gezien waar de politie mee verder kan. Ambtenaren die achter de balie werken in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West... mogen geen korte rok of jurk meer dragen. Ze hebben kledingvoorschriften gekregen van hun teamleider... zegt de Centrale Ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam. De OR weet niet waarom deze kledingeisen zijn gesteld. De voorzitter vermoedt dat de teamleider vindt dat een kort rokje aanstootgevend zou kunnen zijn voor moslims. Het lukt mensen met een arbeidsbeperking niet om werk te vinden. Bedrijven en de overheid slagen er niet in de afspraken hierover na te komen, zegt de oppositie in de Tweede Kamer. In 2013 is vastgelegd dat bedrijven en overheid in totaal 125.000 mensen met een beperking aannemen. Maar tot nu toe zijn er maar 11.000 aan werk geholpen. Volgens de oppositie komt dit vooral door bureaucratische rompslomp. De republikein Donald Trump heeft opnieuw in een paar staten de voorverkiezingen gewonnen. De belangrijkste was Florida. Zijn tegenstander Rubio trekt zich terug als kandidaat. De staat Ohio ging niet naar Trump, daar won John Kasich. In het democratische kamp won Hillary Clinton in zeker vier staten van haar enige rivaal Bernie Sanders. De grote antiterreuractie in de Brusselse deelgemeente Vorst heeft tot half drie vannacht geduurd. Wat het resultaat is, is nog niet bekend. Het federaal pakket geeft vanochtend rond half elf een persconferentie. De actie begon gistermiddag. Eén verdachte werd doodgeschoten. En in de uren daarna maakte de politie jacht op andere verdachten. Het weer, de dag kan grijs beginnen, maar al snel breekt de zon door. Het wordt 9 graden vandaag. Ook morgen veel zon. Het wordt dan nog een paar graden warmer. Vanaf vrijdag meer bewolking en wat lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.